De politie verstuurde ook een Amber Alert. Ze denken dat de vader van de kinderen hen heeft ontvoerd. Kritiek van het kabinet op Israël. Het land zei vanochtend dat het na 2,5 maand weer noodhulp toe gaat laten in Gaza. Maar dan wel in een beperkte hoeveelheid. Buitenlandminister Veldkamp vindt de stap niet genoeg. De proportionaliteit is zoek. Deze oorlog moet echt tot een einde komen. het eh, meest effectief eh, zou zijn op dit moment eh, dat weer een staakt het vuren wordt bereikt. Dat zou echt de meest effectieve wijze zijn om gijzelaars vrij te krijgen. Humanitaire hulp weer op de plaats te krijgen in de Gazastrook naar de mensen die het verdienen. En een einde, een zicht te brengen op het einde aan deze verschrikkelijke oorlog. Ondertussen heeft het leger van Israël ook aangekondigd een grote aanval uit te gaan voeren op het zuiden van Gaza. Er is discussie over de televoting bij het Eurovisie Songfestival. Aanleiding is de monsterscore voor de inzending van Israël. Die van de thuiskijkers veruit de hoogste score van de avond kreeg. Now Israel, the audience have awarded you Ja, dat was opvallend omdat Israël door de juries op de 15e plek was gezet. De Spaanse publieke omroep wil een onderzoek en ook de Vlaamse VRT wil volledige transparantie over de stemmen. En een kolkende massa momenteel in het centrum van Eindhoven. Daar staan tienduizenden PSV-fans het kampioenschap te vieren. Ook Guus Meeuwis is er natuurlijk bij. Ik denk dat de helft van de mensen dacht dat hij op zijn werk of school moest melden vandaag. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb ook, eh, moet ik eerlijk zeggen, voor mijn jongste de school gebeld. Slagen <laughs> is eh, je goed. Nee, eh, ik, zei, ik heb hem besmet met PSV-virus. Dus. ik denk dat er misschien morgen wel opricht dat mensen echt ziek zijn. Ja, dat is ja. kunnen. Dat wilde net al zag. Ja, en zo meteen komen ook de spelers van PSV naar het centrum van Eindhoven. Ze staan momenteel op de plattekar die van het stadion naar het Stadhuisplein onderweg is.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 Met name aan de zuidkant van Amsterdam is het erg druk door de afgesloten A1. Dat merk je op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC een half uur op onthoud. Op de A10 is het daardoor ook heel druk.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 In verschillende landen is discussie over de rol van televoting bij het Eurovisie Songfestival. Aanleiding is de monsterscoren van Israël tijdens de finale van het festival zaterdagavond. Onder meer de VRT wil volledige transparantie over die stemmen. Hulporganisatie Amnesty International is verboden in Rusland. En dat betekent dat iedereen die daar nu samenwerkt met Amnesty strafbaar is. De organisatie is vaak kritisch over de mensenrechten in Rusland. het Stadhuisplein in Eindhoven, waar PSV straks wordt gehuldigd, is vol. Eerder vanmiddag werden de spelers en staf al met luid applaus onthaald in het eh, Philipsstadion. Waarna ze op een platte kar zijn vertrokken richting het Stadhuisplein. Huldiging daar is om half zeven. Het weer, ook vanavond zonnig, komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen opnieuw veel zon, nog wat warmer. What's wrong with me?